Lot Lewin met het NOS Journaal. In Zuid-Duitsland worden nog altijd 12 mensen vermist na het dodelijke treinongeluk van gisteren. Volgens de autoriteiten is er een kans dat er nog lichamen onder de gekantelde rijtuigen liggen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag. Een regionale trein met zo'n 140 passagiers ontspoorde. Een deel van de wagons stortte van een helling. Zeker vier mensen kwamen om en 30 inzittenden raakten gewond. Het Franse ministerie van Cultuur heeft de oud-directeur van het Louvre, Jean-Luc Martinez, op non-actief gesteld. Na zijn directeurschap werkte hij als werelderfgoedambassadeur, maar uit die functie is hij nu ontheven. Hij wordt verdacht van corruptie en betrokkenheid bij kunstroof. Het Louvre-filiaal in Abu Dhabi zou met medeweten van Martinez gestolen Egyptische kunstschatten hebben aangekocht. Bij die aankoop waren papieren vervalst. Martinez zelf ontkent. Er is een tweede partij champagneflessen opgedoken... waarin vermoedelijk de harddruk MDMA zit. Het gaat opnieuw om 3 liter flessen van het merk Moët Chandon... zegt het Federaal Voedselagentschap in België. In februari kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... met een waarschuwing voor deze champagne. Zowel in Duitsland als in Nederland waren mensen ziek geworden... na het drinken ervan. In Duitsland leidde dat zelfs tot een sterfgeval. De Mexicaanse leider van de kerk Licht van de Wereld heeft bekend dat hij drie meisjes heeft misbruikt. Dat hebben de aanklagers in de zaak bekendgemaakt. De man van 53 werd drie jaar geleden opgepakt in de VS. Hij zit vast op verdenking van het maken van kinderporno en verkrachting van minderjarigen. Hij stond sinds 2014 aan het hoofd van deze kerk. Die zegt wereldwijd 5 miljoen volgelingen te hebben. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag en het blijft droog. Wel is er af en toe wat bewolking. De temperaturen verschillen, 16 tot 18 graden op de Wadden. In de rest van het land wordt het 22 tot 26 graden.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 Het is nog wat langzaam rijden op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knopend Almere en Lelystad 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo 5 kilometer met een kwartier vertraging.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 She's stealing your bossy out. Low-waisted pants on fans I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My hoofdletter van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. trovando il punto di equilibrio dei sentimenti per lei. Per lei.